fiesta, fiesta mexicana. Ik geef voor mijn vrienden als afscheid een feest. Fiesta, fiesta mexicana. We drinken rode wijn, maar tequila het meest. Al mijn vrienden zijn erbij. Vieren nog eenmaal met mij. Fiesta, fiesta mexicana. Zo zijn alle zorgen voor even weggeweest. zwaai nu met mijn sombrero, te quiero, omdat ik van je hou. Fiesta, fiesta Mexicana, daar heeft de tequila weer vreugde gebracht. Fiesta, fiesta Mexicana, op de kleine plaza, daar zingt men en lacht. Juanita en José willen steeds weer met me mee. omdat de fiesta hun liefde heeft gebracht. Ik zwaai nu met mijn sombrero quiero, omdat ik van je hou. Hossa, hossa, hossa, hossa. Fiesta, fiesta Mexicana. Het wordt bijna licht, want de morgen breekt aan. En ik kus mijn Juanita, want ik weet dat ik nu bijna moet gaan. Huil maar niet, want ik kom gauw. pasta mexicana. Dan wordt alles weer even mooi als het eens was. Fiesta, fiesta mexicana. Ik geef voor mijn vrienden als afscheid een feest. Fiesta, fiesta mexicana. We drinken rode wijn maar tequila. Wijn maar tequila. Wijn maar tequila. Haza, haza, haza. Allee!